Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas je vakantieplannen aan en maak dat je wegkomt... als je in het noorden van Italië op de camping staat. De komende dagen gaat het weer los in de Alpen. Heftige regenbuien zouden voor overstromingen en aardverschuivingen kunnen zorgen. Vooral in het noorden van Italië kan veel regen vallen. In mei werd de regio ook getroffen door noodweer. Zeker 13 mensen kwamen om het leven. In Florida zijn drie zwarte Amerikanen in een supermarkt doodgeschoten. De schutter heeft zichzelf daarna ook van kant gemaakt. Volgens de sheriff gaat het om een racistisch gemotiveerde actie. De shooting was racially motivated and he hated black people. This is a dark day in Jacksonville's history. Any loss of life is tragic. But the hate that motivated the shooter's killing spree adds an additional layer of heartbreak. De sheriff gaat er dus vanuit dat de schutter alleen opereerde. De ouders van de man van 20 vonden een door hem geschreven briefje... waarin hij zijn haat tegen zwarte mensen duidelijk maakte. De politie werd door zijn ouders gewaarschuwd, maar dat was dus te laat. En straks gaat het los in Zandvoort. Na dagen van vrije trainingen en kwalificaties wordt het vandaag de Grand Prix van Zandvoort gereden. En dat betekent dat zo'n 100.000 mensen afreizen naar het circuit. En aan nieuws kwam vanmorgen deze twee tortelduifjes tegen in de trein naar Zandvoort. Nou, het verhaal is dat we hartstikke verliefd zijn en eigenlijk nog maar zeven maanden bij elkaar. En eh, allebei van de Formule 1 houden. Nou ja, als je toch op leeftijd bent, 63 en 67, dat is toch wel heel bijzonder dat je elkaar ook daar kan vinden in de sport. Dat is wel een extra bonus, een gezamenlijke liefde. Ja, zeker. Het is gewoon geweldig als je elkaar zo eh, kan vinden. Onvoorstelbaar. Als Max Verstappen vanmiddag wint, dan is dat zijn negende achtereenvolgende overwinning. En evenaart hij daarmee het record van Sebastian Vettel. Het weer is Zandvoort en langs de rest van de kust gaat het regenen. In de middag trekken die buien naar het binnenland. Er is ook kans op onweer en hagel en het wordt maximaal 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Um, nu maakt het onderdeel uit van ZFM Race Radio. Dus het is onze derde dag. we zijn om tien uur begonnen en we gaan door tot uh, zes uur vanavond met allerlei updates over wat er in Zandvoort gebeurt. Onze razende reporter Thomas die gaat straks weer op pad. Carina, eh, die we twee dagen gehoord hebben, die zit straks op de tribune. Dus daar horen we natuurlijk ook van. Er komen gasten en eh, we gaan een beetje de races een beetje volgen. De eh, Formule 2 is net begonnen. En eh, ik denk in de eerste ronde gingen er al eh, vier uit of zo. Dus eh, dat is een goed, <laughs> goed teken. <laughs> we zien allerlei mensen nu in het gras. En, dus maar in ieder geval, ehm, we gaan beginnen. En we horen dan lekkere muziek, jazz tussendoor. want we hebben aan de lijn Carina. Klopt dat Carina? Jazeker, goedemorgen. Goedemorgen, want jij gaat naar het circuit. Dat klopt hè? Ja, maar ik sta nu even bij het eh, perscentrum van, uh, bij Centerpark. Oké. Okay. Eh, en de heer Kloet staat hier voor me. Nou, kijk eens aan zeg. Nou, dan, ja, dan maar een leuk, leuk gesprekje. <laughs> Prima. ja, daarom. Nou, goedemorgen meneer Kloet. Hoe tevreden ben je nu al? Ehm, tevredenheid zeker over de afgelopen twee dagen. of drie dagen eigenlijk. Donderdag was er al een hoop mensen hier op het, op het circuit en in het dorp. maar ja, tot nu toe loopt het echt heel erg goed. Nou, dat, eh, de positiviteit is wel echt, dat straalt ook uit als je door het dorp loopt. Ehm, ja, ben je trots ook op, eh, op Zandvoort, die nu even helemaal in de picture staat eh, ter wereld? Ja, zeker. Ik, maak wel eens de vergelijking als je kijkt naar de kalender waar Zandvoort natuurlijk op staat als het gaat over de Grand Prix. Dan staan we in het rijtje van Dubai, Abu Dhabi, Miami, Las Vegas. En dan staat Zandvoort daar gewoon tussen. Dus ja, daar dan moet je wel trots op zijn. En waar ik heel erg trots op ben zelf, is eh, ook hoe de Zandvoorters erop reageren. Die zijn zo ook trots op hun eigen dorp. Trots dat eh, heel veel mensen hier naartoe eh, komen en die zijn ja, echt gewoon blij en trots hoe het allemaal gaat. En dat we echt in het middenpunt van de belangstelling staan. Zijn er dan toch punten waarvan je denkt, nou, dat zouden we volgend jaar wel kunnen veranderen of aanpassen? Ja, er zijn natuurlijk altijd dingen die, je kan je nog zo goed voorbereiden, maar als het de uitvoering er is en de, de praktijk dient zich zijn er altijd weer puntjes waarvan je zegt, misschien we eh, volgend jaar nog een keer naar kijken. Dus uh, ja, zeker, er zijn absoluut. Want zodra dit evenement eh, afgelopen is, dan gaan jullie snel weer aan het werk voor volgend jaar. Je zei net dat er toch wel een heel groot team achter dit hele grote evenement staat. Ik denk alles bij elkaar. Ehm, een mannetje, een vrouw ook, 60, 70. denk ik zeker wel. Als je iedereen meerekent die iets met de Grand Prix van doen heeft. Ehm, en dat wil ik toch wel benadrukken. Dat zijn toch de mensen die bijna niemand ziet. Eh, die het grote publiek zeker niet ziet, maar waar we echt eh, nou, heel veel aan te danken hebben dat het echt zo goed verloopt. Want die krijgen heel veel op zich af eh, in de loop van de maanden kan je nou zeggen van nou, het is niet de derde editie, het gaat eigenlijk allemaal hartstikke goed. Wordt het nou niet gewoon echt veel makkelijker elke keer dat je dit moet organiseren? Er zijn natuurlijk dingen die, uh, waarvan je nu merkt dat ze wat, wat vlotter verlopen. En, je ziet ook bij, in sommige onderdelen dat ze wat eerder klaar zijn als het gaat over de voorbereiding. Maar je moet wel oppassen dat je niet een soort gemakzucht krijgt. En eh, daar hoef ik eh, helemaal geen zorgen over te maken, want dat zie ik nergens terug. Iedereen blijft heel scherp. Ehm, ook op de details gefocust en ziet ook waar het belang ligt als het gaat over de organisatie. Ehm, dus ja, het, is, het, voelt misschien wat vertrouwder, maar makkelijker zeker niet. En eh, hoe kijk je naar de komende dag? Eh, want de dag is net begonnen. Er, nou, een zee van oranje t-shirts komt uh, Zandvoort weer binnen. hoe kijk je ernaar uit vandaag? Ja, zeer. gisteravond toen ik mijn bed instapte, verheugde ik me echt op deze dag. Je ziet ook nu wat op de boulevard hier gebeurt. ja, iedereen, wat ik heel erg leuk vind, iedereen is eigenlijk heel vrolijk. het is een, een beetje de sfeer van Koningsdag. Eh, inderdaad, veel oranje t-shirts, allemaal voor Max natuurlijk. Eh, op de boulevard staan allemaal leuke dingen. In het dorp gebeuren er heel veel leuke dingen, ook na afloop. Op het terrein van het circuit zelf gebeurt heel veel. Dus eh, je ziet dat iedereen zich er heel erg op verheugt. En dat doe ik ook, want ja, ik ben natuurlijk wel fan van de, van de Formule 1. En ik heb gisteren de, de kwalificatie gezien. En dan voel je ook de spanning stijgen. Dus het is, dit wordt echt een topdag. Ja, nou, het wordt zeker een topdag. Nou, hartstikke bedankt. En ik wens je echt een hele goede dag vandaag. Dankjewel. En jij, Carina, die gaat straks eh, ook eh, binnen de hekken kijken, hè? Leuk? Ja, zeker. Waar, Zit, waar zit je ongeveer? Ik geloof in de, in de arena zo'n beetje, eh, ja, ik heb geloof ik een hele goede plek. Maar om eerlijk te zijn, ik, heb, ik, ik, ik, ik ga het zien en misschien kunnen we dan even, even bellen. Ja, natuurlijk gaan we bellen. Ja, je komt één of twee keer. Eh, maar in ieder geval bedankt voor het gesprek met eh, wethouder Jan-Jaap. Ja, zeker. Super fijn. En eh, fijn dat hij even in de uitzending wilde komen. We gaan nou, muziek, draaien, want achter de knop staat Jeroen van Sluisdam. de normale presentator en, en muziekuitzoeker van, van jazz. En hij heeft weer een mooi, mooi stukje muziek klaarstaan. Klopt. Moet ik daar even kijken of mijn microfoon aan staat? Dat was één, hè? Ja, dus jullie horen me goed? Ja. Oké, het volgende nummer wat ik klaar heb staan is eh, van Brandy Younger. Brandy Younger is een harpiste en harp in de jazz kom je niet zo heel veel tegen. Ze speelde dit jaar op North Sea Jazz en ehm, ja, ze had daar groot succes. Ze breekt alle verwachtingen en ze maakt bijzondere muziek. Ze is geïnspireerd door Dorothy Ashby, die vroeger ook met een harp jazzmuziek maakte. en het nummer wat ik heb uitgekozen is... is... Dat was Billy Holiday. Zoals gezegd, eh, CFM Jazz vandaag in het eh, jasje van Race Radio. Alles staat natuurlijk in het teken van de Formule 1 in Zandvoort. En wij doen de muziek met wat interviews. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U heeft net geluisterd naar Billy Holiday natuurlijk met het nummer Swing Brothers Swing. Het komt van een album met allerlei live radio optredens uit de periode 1934-1959. En omdat het zulke lekkere muziek is, heb ik nog een nummer klaarstaan. Dat heet I'll Get By van Billy Holiday. And now the All American Jazz Band goes into action for our All American audience. Vocal star Billy Holiday, supported by Roy Eldridge, leads the way with I'll Get By. I'll Get By. you. Radio. Alleen op ZFM. Ja, dat was Billy Holiday. Zoals je gewend bent in CFM Jazz hebben we vaak een thema. Eh, vandaag is voor mij het thema eh, Ladies in Jazz. De race staat natuurlijk bol van de mannen die racen. En daarom is het ook wel eens een keer leuk om aandacht te besteden aan de vrouwen. Dus in de jazz vandaag veel vrouwen komen voorbij. Totdat mijn collega's het overnemen later in de middag. En ik ga verder met Abby Lincoln. Zij is ook een uh, zangeres die kent u misschien. Zij is getrouwd geweest met Max Roach, de, de beroemde drummer. En ehm, ik heb een nummer uitgekozen dat komt van haar album A Turtle's Dream uit 1994. Het nummer heet Hey Lordy, Mama Lincoln. Van Abby Lincoln. what you gonna do? What you gonna do? They say he left you all alone to weather this old He's telling everybody he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama. Lordy, Lordy, Mama. What you gonna do? What you gonna do? Hey, Lordy, Mama. Hey, Lordy, Mama. What, you gonna, do? What you gonna do? love to fuss and fight and bring a good man down. And don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman like a man. Hey, Lord Mama. Hey, Lord and Mama. What, you gonna, do? do? What, you gonna, do? Beginnings bring an end. There's always a tomorrow, and one day he'll need a friend. Hey, Lordy, Mama. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Dat was Abby Lincoln. Zij werd vergezeld onder andere door Roy Hargrove, maar ook Kenny Barron op piano en Christian McBride, Charlie Hayden op bas en nog een aantal anderen. Zoals gezegd, vandaag veel aandacht voor de Ladies in Jazz. En ik ga dan ook verder met, eh, met Ella Fitzgerald. Eh, zij heeft natuurlijk zoveel albums opgenomen met heel veel grote artiesten. En één daarvan is eh, met Oscar Peterson. Het album heet dan ook Ella en Oscar uit 1975. En het nummer wat ik ga draaien heet When Your Lover Has Gone. when you're alone Who cares for starlit skies when you're alone? The magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. people be we are. Ba do de de de do po po be po po be be da de po po be be wo be be wo. de bo bo bo bi do bo we de da bo bi ye do de do wa wa le pompe pédé do pompé le pompe pompé bébé do do do poué le la bit do be do it did it oh be do be do oh faded flowers. op ZFM. Ja, dat was Ella Fitzgerald. Onder de microfoon heb ik um, inmiddels Thomas zitten. Thomas, goedemorgen. Je bent in de Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Jeroen. Ik eh, sta op dit moment naast een Stuart, op de boulevard. En eh, ik zou eens even kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent u en wat doet u precies aan het doen? Ik heet Annette Adrichem. Ik eh, pas al sinds drie jaar op de fietsen op Zandvoort. En dat is het mooiste feest van het jaar. Ik heet Goedemorgen mensen, welkom. U hoort het, ik hoor de mensen, ik eh, heet de mensen welkom. Dan hebben ze meteen een lekker welkom gevoel van hè, heerlijk te zijn in Zandvoort. En we gaan genieten, dus, dus dat. En ik zag net al een paar fietsers, ik zie ze zoveel mogelijk naar achter. En moet ze dan achter in de rij aansluiten? Of? Eh, het is de bedoeling dat het... Eh, dat het zoveel mogelijk opgevuld wordt. Er zijn ook wel soms een paar eigenwijze mensen, die gaan daar aan het hek staan. Ja, moet ze zelf weten. Maar het is de bedoeling dat het van, van voren helemaal opgevuld wordt. Dus dat zijn ongeveer 9000 fietsen. En dat doen we de hele dag over. Want het blijft stromen en dan ja, tot, tot het moment hè, dat, eh, dat de races beginnen. Dit is om drie uur. En dan wordt het rustig. En dan heeft u even pauze. Ja, dan hebben we even pauze, dan komen we even bij en dan eh, worden we afgelost door andere mensen. En gaat u zelf ook nog iets van de race volgen? Heeft u daar de tijd voor? Nee, daar hebben we geen tijd voor. Nee, we krijgen er niets van mee, maar het is gewoon een feestelijke gevoel. De sfeer is, is uitstekend, de mensen zijn blij en nou, dat maakt het, maakt het allemaal goed. Top. Nou, heel erg bedankt voor die tijd. Ik wens je veel succes nog. Dankjewel. En uh, wellicht zo meteen komen we elkaar nog tegen. Goed zo. Dankjewel okay. hoor. Ook een fijne dag. Ja, nou, Jeroen, je hoort het. Het is eh, heel erg gezellig op de boulevard. Veel fietsers. Dus eh, die gaan allemaal hun fiets parkeren en zich opmaken voor de race. Nou. Ik zie ook veel toeristers nog voorbij komen. Want de is code geel voorspeld met heel veel onweer en regen zometeen. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden vandaag. Nou, ik hoop dat je droog kan houden, Thomas. Ook voor, alle, voor jou natuurlijk, maar ook voor alle andere mensen. We gaan het zien. Wij spreken je ja, straks zeker. Yes, tot zometeen. Ja, dat was Thomas, eh, een van onze reporters die rondloopt. En um, wij gaan verder met muziek. Ik heb klaarstaan Anne Burton, When a Man Loves a Woman. Maybe he's not much just another man doing what he can. But what does she care when a woman loves a man? She'll just tag along, goes through thick and thin till his ship comes in. It's always that way when a woman loves a man. She'll be the first one to praise him when he's going strong, the last one to blame him when everything's wrong. It's such a one sided game that they play, but women are funny that way. Tell her she's a fool. She'll say, Yes, I know, but I love him so. It's always that way when a woman loves a man. Tell her she's a fool. She'll say yes. I know, but I love him so. It's always that way Dat was Anne Burton. Zoals gezegd, wij zenden live uit vandaag. En dat is in Café Rabbel in de Blauwe Tram in Zandvoort op het Louis Davids Carré. Mocht u zin hebben om langs te komen, eh, kom gerust langs. De studio is open en het café is ook open. Dus u kunt hier koffie drinken of iets anders. En u kunt natuurlijk tegelijkertijd ook eh, televisie kijken, de races kijken. Of kom gezellig even langs uh, buurten in de studio in Café Rabbel. Wij gaan verder en ik heb klaarstaan Carmen McRae. Het komt van haar, nummer, eh, haar album Alive uit 1965 en het nummer heet Woman Talk, Carmen McRae. Woman chatter, woman talk, woman chatter, woman talk. We sit around in the shade. using the good day God made, just gossiping till it's noon soon. What phases you and what thrills me, and what we think our men do one lazy palm leaf to fan. Two lazy ladies who just sit gossiping till it's noon soon. And if those men could only hear what we ladies say. Woman chatter, woman talk. For men are to blame, not understanding. They take, they break, they're so demanding. Always they wreck, always they take, always they play can you do? Really very stubborn, I put it to you. Oh, if only they could hear us talking, only hear us talking, see us sitting here, sitting here and talking, dear. We're two girls with a grievance, what'll we do? We should leave those men alone on their own, yes, I'm putting it to you. sit alone in the shade and talk the kind of talk we girls keep a talking to hide thoughts. Talk. Oh, if those men could only hear what we ladies say. Woman chatter, woman talk. Woman chatter, woman talk. Woman chatter, woman talk. Away. Ja, dat was Carmen McRae met het nummer Woman Talk. Zoals gezegd, vanochtend veel aandacht voor ladies in jazz. Omdat de race natuurlijk een mannensport is. Eh, vandaag wat extra aandacht in, eh, in de Jazz uitvoering eh, van CFM voor de vrouwen in de jazz. Ik ga verder met Denise Jenna de Nederlandse Denise Jenna. Uh, zij heeft een eh, ja, korte maar eh, succesvolle carrière gehad... waarin zij ook bij Blue Note getekend heeft... en een paar mooie albums heeft gemaakt. Waaronder The Madness Love uit 1999. En daarvan ga ik draaien Round Midnight van Denise Jenna. It begins to tell round midnight, round midnight. I do pretty well till after. For time. I'm feeling sad, but it really gets bad. stand those memories when my heart is still with you. An old midnight he knows it too. some quarrel we had needs mending. Does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're. Let our love take wing Some midnight Around midnight Let the angels sing For your return a uh, had needs mending. het Dit is Race Radio, alleen op ZFM. Ja, dat was Denise Jenna. En ehm, het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van een uh, zangeres die u misschien niet vanuit de jazz kent, maar vanuit de pop, de R&B, de soul. Eh, lang geleden was zij een grote zangeres, eh, ehm, populaire zangeres Shaka Khan. Zij heeft een album gemaakt dat heet Echoes of an Era. En daarin eh, doet ze een aantal eh, ja, echt geweldige jazznummers. Het album is gemaakt in 1982 en zij speelt hierop onder andere samen met Freddie Hubbard. Het nummer heet Higher Wire the Airy List. for this moment. breek heel even dit nummer af, want ik heb onder de telefoon uh, Carina zitten die ons een update gaat geven over het laatste weer. En dat is natuurlijk belangrijk voor vandaag. Carina. Ja, goedemorgen met de weervrouw. <laughs> nee, maar eh, ik sta hier bij Ernst Brokmeijer bij de Renningsbrigade uh, eh, Noord. Ehm, hij had net al eventjes een gesprekje over het weer, maar ehm, het is toch wel even handig om te weten hoe het er nu voor staat. Ja, op zich staat het er nu redelijk goed voor. Eh, we zien natuurlijk de hele ochtend al de buien en die schuiven wel iets door in de tijd. Maar ja, zoals we het nu zien, eh, dan gaat het toch helaas wel een beetje regenen straks. Nog een uur of half twaalf, twaalf. Eh, maar het is zo onstuimig in de lucht dat het ook zomaar weer kan schuiven. Dus we houden er wel rekening mee. Komt dan ook iets meer wind bij. Ehm, en volgens mij nog steeds voor heel Noord-Holland geldt dat de kans is af en toe op een klap onweer. Dat hebben we vanochtend ook een paar keer gehad. ja, alleen die zien we niet op de radar. Dus het is, het is wat dat betreft wat onvoorspelbaar. Je merkt het, het zonnetje is nu echt wel even weg. Ehm, en we hopen nog steeds dat net als gisteren eind van de middag weer eh, beter wordt. Maar ja, een paar druppen gaan er zeker vallen. Maar hoe laat en hoe hard, ja, dat wordt eh, koffiedik kijken. Ja. want ik zie eh, de mensen die net hier voorbij lopen richting circuit. iedereen is voorbereid. Ze hebben allemaal nu een poncho bij zich. gisteren was het natuurlijk heel snel schakelen. Allemaal poncho's natuurlijk kopen. Maar ook van ponchos maken. Er werden zelfs zakken verkocht voor 50, tot, 50 eh, cent tot 1 euro. Maar eh, ja, nu is iedereen voorbereid. Ik zie dat ze ook veel warmer gekleed zijn. Dus ja, het hangt er even om, hè? Ja, het, het, gaat er echt om hangen. En, eh, we hopen, hè, vaak komen hun in er goed mee weg. En dan is het in Haarlem lekker nat. Dus laten we duimen dat dat gebeurt. maar ja, vooralsnog lijkt het wel op dat we straks toch echt wat, wat druppels gaan krijgen. Nou, hartstikke bedankt voor deze update. Dankjewel. Nou, terug naar jullie. small Radio. Alleen op ZFM. Ja, dat was Chaka Khan met uh, eh, Freddy Hubbard. Ehm, we zijn bijna toegekomen aan het nieuws van 11 uur. We gaan natuurlijk gewoon verder. We, we zenden vandaag eh, live uit vanaf Café Rabbel in de blauwe tram in Zandvoort. Kom gerust langs eh, om genieten van lekkere muziek. En u kunt hier natuurlijk ook de race kijken. En we gaan zo verder na het nieuws van 11 uur met Diane Reeves. En um, ik blijf tot een uur of half één. En daarna word ik overgenomen door, uh, door Jaap, een andere collega van het CFM Jazz Team.